Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Mozambique zijn tientallen mensen omgekomen doordat een gekantelde tankwagen ontplofte. De berichten over het aantal doden varieert van ruim 40 tot ruim 70. Er zouden meer dan 100 gewonden zijn. De slachtoffers zijn mensen die brandstof uit de tankwagen wilden tappen nadat hij was gekanteld.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 Vier mensen raakten gewond, van wie dat twee naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Het binnenvaartschip is doorgevaren, mogelijk heeft de schipper er niets van gemerkt. De pont kon op eigen kracht naar Werkendam varen. Het Belgische bedrijf Bpost blijft aandringen op een overname van PostNL... ook al heeft de Nederlandse concurrent dat twee keer afgewezen. De Belgen willen de mogelijkheden opnieuw bekijken... schrijven ze in een brief aan het bestuur van PostNL. Het Belgische bedrijf wil de PostNL in het laatste bod overnemen voor zo'n 2,5 miljard euro. Maar PostNL vindt dat het beter zelfstandig kan blijven. Hertenkudders op de Veluwe kampen met inteelt, blijkt uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. De inteelt kan de wildstand in gevaar brengen. Ook op andere plekken in het land is er te weinig DNA-variatie. Een belangenvereniging pleit ervoor herten van het ene naar het andere natuurgebied over te brengen om de diversiteit te vergroten. Het weer, een gebied met buien, trekt vanavond van west naar oost over het land. Vooral aan zee is er ook kans op onweer en windstoten.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1203 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer verder met even kijken 15 werkjes eh, te gaan. Die eerste werkje is eh, nieuw voor dit programma, maar eh, komt alweer van toch wel aardig wat jaren geleden. En dan heb ik het over Paul Adams Property of Water. En de, die maakte die, ik dacht zelfs in de jaren 90, eind jaren 90 kan je nagaan. Bijna 15 tot 20 jaar oud. Maakt niet uit, toen was er ook al New Age muziek en we gaan dus gewoon terug in de tijd. Veel luisterplezier. was fair and handsome, and her beauty nearly took my breath away. She wore no jewels, no costly diamonds. She you kept on talking till her father's cottage it came into view. Said she, Come in, sir, and meet my father.